Ik zei tegen mijn ma, mijn een zit tot op roen. Ein kindje. Zo ze zo tegen mij, dat is van al die joen. Ken niet goed, het is mij pak fel Pacta monarchii mel Zice openor Pacta omega drag să ies Te vel colesterol Belicol Tes na hudurik verhaal Waar dat komt Moorders stinkt die rond. Ben ik ik. Ik zit op de wc lekker. Weer te veel in de yoghurtjes hangen. Kan zien, want het paste gewoon nooit. Eikes, zoiets komt zelf niet tegen een Doverpoortstraat.